Saab en BMW gaan op technologisch gebied samenwerken. NOS heeft dat van bronnen bij de twee automerken vernomen. Het is de bedoeling dat Saab onderdelen en technologie van BMW gaat kopen. Saab wil zich gaan richten op het bouwen van een kleinere auto en de technologie van BMW moet daarbij helpen. Het Zweedse Saab werd eerder dit jaar overgenomen door het kleine Nederlandse automerk Spijker. Afgelopen nacht is in Israël de bouwstop op de westelijke jordaan afgelopen. Veel kolonisten staan al klaar om in het gebied nieuwe nederzettingen te bouwen de westelijke Jordaan-oever wonen ongeveer 300.000 Israëliërs en zo'n 2,5 miljoen Palestijnen. De Amerikaanse minister Clinton en de Palestijnse president Abbas hebben geprobeerd om de Israëlische premier Netanyahu op andere gedachten te brengen, maar die wilde de bouwstop niet verlengen. Journalist Jan Dijkgraaf vertrekt al na twee maanden als hoofdredacteur bij de nieuwe publieke omroep Poont. Dat maakte hij afgelopen nacht bekend in zijn eigen programma Echte Janne op Radio 1. Dijkgraaf zei dat ze elke, elke week 95 uur werken voor hem en zijn gezin te veel is. Japan wil dat China de schade betaalt die een Chinese boot deze maand veroorzaakte aan twee Japanse kustwachtschepen. Volgens Japan is het niet meer dan logisch als China de schade vergoedt. De aanvaring, die gebeurde in betwiste wateren, heeft geleid tot een flinke rel. Japan arresteerde de bemanning van de Chinese boot en liet de kapitein pas na ruim twee weken vrij. Ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib wil dat schepen gaan betalen voor de uitstoot van broeikasgassen. Zo'n heffing moet wereldwijd 7 miljard euro per jaar gaan opleveren. Daarmee moeten de klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden worden gefinancierd. In tegenstelling tot benzine worden brandstoffen voor schepen niet belast. Volgens Oxfam Novib is de uitstoot door schepen de laatste 20 jaar verdubbeld. Het weer in de loop van de ochtend trekt de mist in het zuiden op. Vanmiddag zwaar bewolkt en een regengebied trekt